Jelle Visser met het NOS-journaal. Het Outbreak Management Team heeft het demissionaire kabinet de overweging meegegeven om de kerstvakantie naar voren te verlengen. Dat staat in het laatste OMT-advies. Ook heeft het OMT aandacht gevraagd voor Black Friday en de risico's die aan de drukte in de winkelcentra verbonden zijn. De kerstvakantie begint dit jaar op zaterdag 25 december, eerst kerstdag. De nieuwe coronamaatregelen gelden vooralsnog tot en met 18 december. De situatie wordt op 14 december opnieuw beoordeeld. De coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook... heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de vijftiende letter van het Griekse alfabet. Het alfabet dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de vierde letter van het alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook, maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. In Enschede heeft de politie gisteravond enige tijd de stroom van 60 woningen laten afsluiten vanwege de vondst van een hennepkwekerij. Volgens de politie kan het oprollen van een hennepkwekerij een gevaarlijke klus zijn, zeker als er illegaal stroom wordt afgetapt al dus een woordvoerder. Nabij Mexico-stad zijn bij een busongeluk zeker 19 mensen om het leven gekomen. Tientallen andere passagiers raakten gewond. De remmen van het voertuig hadden het begeven, waarna de bus tegen een woning botste. In de bus zaten pelgrims die onderweg waren naar een katholiek bedevaartsoord in Mexico. En dan voetbal. In de eredivisie is gisteravond één wedstrijd gespeeld. NEC verloor in eigen huis van Cambuur. Het werd 3-2 voor de Friezen die door de overwinning stijgen naar de vierde plaats op de ranglijst. Het weer, kans op regen en natte sneeuw.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 Tinta in mijn go, ja. Spend het in a day, then I go hard. Bleeden voor de fam, doe ik zo hard. Run my money up to buy your jokes, man. Mami, ik cash voor die bankroll. AMG, dat is tempo.